9 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. De Fiat heeft deze week twee bedrijfspanden en vier woningen doorzocht... in een onderzoek naar fraude bij een webwinkel. Het bedrijf voert spullen in uit China en zou sjoemelen met de afdracht van BTW. Volgens de Fiat verdienen de verdachte zo zeker 2,5 miljoen euro. De website van het bedrijf is op zwart gezet, de boekhouding is meegenomen... en bankrekeningen, auto's en twee vorkheftrucks. ABN AMRO sluit voorlopig enkele tientallen geldautomaten... vanwege de vele plofkraken van de afgelopen tijd. De bank doet dat voor de veiligheid van omwonenden. Het aantal plofkraken neemt fors toe. Ook vannacht is geprobeerd een geldautomaat op te blazen. Dat was bij een automaat van ABN AMRO in Amsterdam-Noord. De politie op Malta heeft de voormalige stafchef van premier Muscat vrijgelaten. Hij stapte dinsdag op nadat een zakenman hem had aangewezen... als het brein achter de moordaanslag op een onderzoeksjournalist in 2017. Hij is uitgebreid verhoord, maar er zou geen reden zijn... om de oud-stafchef nog langer vast te houden. Hij zelf spreekt de beschuldigingen tegen. Steeds meer Nederlanders wekken samen duurzame energie op... blijkt uit de jaarlijkse lokale energiemonitor. Vorig jaar waren er bijna 70 kleinschalige projecten... waarbij burgers vooral zonne- en windenergie opwekken... Dit jaar zijn het er bijna 600 en die produceren genoeg stroom voor 235.000 huishoudens. Een van de winnaars van een flinke prijs in de Oudejaarsloterij van vorig jaar... heeft zich alsnog gemeld na een oproep begin deze week. Het gaat om een lot van 50.000 euro. De vijf andere winnaars van een flinke prijs in de Oudejaarstrekking... hebben nog tot 31 december om hun lot in te wisselen.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 jou beter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 嗯嗯。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 or where to go or say